descended like flies. put us back on the train? to you. I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture you. Ah, those were the happiest days of my life.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 Eurocommissaris Callas heeft dat bekendgemaakt. Met directe staatssteun moeten de landen wachten op een EU-besluit dat de oneerlijke concurrentie moet voorkomen. Maar ze kunnen de maatschappijen wel alvast toestaan om misgelopen vlieguren in te halen, zegt Callas. Ook mogen de landen tijdelijk minder belasting heffen. Het Europese vliegverkeer lag deze maand bijna een week grotendeels stil door de aswolk. De EU schat de schade voor de luchtvaartmaatschappijen op anderhalf tot 2,5 miljard euro. Twee thuiszorgorganisaties staan onder verscherpt toezicht. Het zijn Let's Go Zorg uit Hasselt in Overijssel en Hanimeli uit Enschede. Volgens de inspectie hebben niet alle werknemers de goede papieren, ontbreekt het hun aan ervaring en zijn ze onvoldoende bijgeschoold. Organisaties werden eerder al op de vingers getikt. Ze moesten daarna orde op zaken stellen, maar dat is nog niet gebeurd. Als dat over twee maanden nog niet het geval is, worden ze mogelijk gesloten. Twee topagenten van de MIVD die van fraude worden beschuldigd... worden gerehabiliteerd en krijgen een schadevergoeding... zegt de militaire vakbond AFNP. Defensie wil niets over de zaak kwijt. De twee woonden met hun gezin in Jordanië. In 2007 werden ze geschorst. Uit afgetapte telefoongesprekken zou blijken dat de agenten fraudeerden. Later bleek daar volgens de AFNP niets van te kloppen. De Italiaanse politie heeft een kopstuk van de Calabrische maffia opgepakt. Het is de 77-jarige Giovanni Tegano, een leider van de Ndrangheta. Hij was een van de meest gezochte criminelen van het land en was al 17 jaar voortvluchtig. Tegano was bij verstek veroordeeld tot levenslang voor moord en wapenhandel. Volgens de politie is de maffia met de arrestatie opnieuw een zware slag toegebracht.